stond op de zolder en nou was het appen als Is het nou diezelfde zender waarin we draaiden in de schuur? Ja, mijn kind, dat is die zender. Daarmee zat ik op de band. Iedereen die kon mij horen in het noorden van het land, daar is de zender, daar de ontvanger. En achter in de tuin, daar stond de mast. Ik gaf rapporten door en draaide platen, was met mijn zender geen mens dat last, Maar op een dag werd ik gepakt, het was al voor de derde keer. Sinds die tijd draai ik geen plaatjes meer. De grote mast, die is nu verdwenen, maar in mijn hart doet dat nog altijd zeer. Kijk, zie je die foto? Die jonge man, dat ben ik. Ja, ik was de grootste piraat. Dagenlang zat ik te draaien. Van s morgen vroeg tot s avond laat. En op wie is toch dame zou het misschien oma zijn? Zo open, zeg maar wat. Ja, mijn kind, dat is je oma. Die vond de zender ook zo fijn. Daar is de zender, daar de ontvangen En achter in de tuin, daar Ik gaf rapporten door en draaide platen. Ik was met mijn zender, geen mens tot last. Maar op een dag werd ik gepakt, het was al voor de derde keer. Sinds die tijd draai ik geen plaatjes meer. De grote mast, die is nu verdwenen. Maar in mijn hart doet dat nog altijd zeer.